7 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was weer een onrustige nacht in Israël en de Palestijnse gebieden. Het Israëlische leger viel vanuit de lucht meerdere plekken aan in Gaza-stad. Van daaruit werden dan weer raketten afgevuurd. We weten nog niet of er mensen gewond zijn geraakt. Het is al meer dan een week helemaal mis. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kwam daarom gisteravond bij elkaar. Steeds meer landen maken zich zorgen en willen dat het geweld stopt. Maar het is de raad opnieuw niet gelukt om samen met een verklaring te komen. Bij een brand in Den Haag zijn vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur begon in een winkel op de begane grond. De bewoners naast en boven de winkel moesten hun huis uit. Sommigen hadden rook ingeademd. Deze vrouw zag alles gebeuren. Ik kon het al rustig bekijken, maar ik zag echt hele grote oranje vlammen uit, eh, uit, de, uit eh, de winkel slaan. En ik keek eigenlijk vooral naar de mensen die op het dak stonden, die wilden gered worden. Maar gelukkig was eh, de brandweer al heel snel ter plaatse. In totaal werden zes woningen ontruimd. Drie mensen moesten met een hoogwerker van het dak worden gehaald. De Giro 555-actie Samen tegen Corona loopt nog niet heel lekker. Er is tot nu toe 1 miljoen euro opgehaald. Een mooi bedrag, maar wel een stuk minder dan verwacht. Het geld wordt gebruikt voor coronahulp aan kwetsbare landen als India en Nepal. Nooit eerder was het bedrag in de eerste inzamelingsweek zo laag. En het is de week van het Songfestival. Gisteravond werd de boel in Rotterdam afgetrapt. Door corona anders dan andere jaren. Geen propvolle zaal natuurlijk. Toch heeft onze Jean-Guy Macroy er zin in. Zijn repetities gaan tot nu toe hartstikke lekker. Ja, ik ben heel blij. De eerste repetitie was een soort van... Ja, je komt op het podium overweldigend, groot en mooi. Eh, dus ja, je moet het allemaal verwerken terwijl je aan het repeteren bent. De tweede repetitie stonden we er en het was heel vertrouwd. En ik ben echt super blij met wat we straks gaan neerzetten. En ik hoop ook echt dat Nederland eh, daar trots is. Morgen en donderdag zijn de halve finales. Zaterdag is de finale van het Eurovisie Songfestival. Het weer, een natte dag met vanochtend buien, vanmiddag buien, maar ook af en toe zon. Het is niet koud, een graadje of 15 vanmiddag. Komende nacht opnieuw buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging op de A7 den over Dat komt door een ongeluk tussen Wochnum en Purmerend Noord. 7 kilometer, 50 minuten vertraging daar. De rechte reishok is dicht. Verder vertraging door de werkzaamheden op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Hoogmade en Hoofddorp-Zuid zo'n 10 minuten. En ook een 10 minuten extra op de A44 van Den Haag naar Amsterdam bij het knooppunt Burgerveen.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 Daarin staat dat ze voorkwamen in het systeem waarmee signalen van fraude werden verzameld. De nationale actie Samen tegen Corona van Giro 555 heeft tot nu toe 1 miljoen euro opgebracht. Een stuk minder dan verwacht. Volgens de samenwerkende hulporganisaties zijn mensen meer met corona bezig in eigen land... dan met het coronaleed in landen zoals India en Nepal. Vandaag wordt de formatie van een nieuw kabinet hervat. Informateur Hamers spreekt de komende twee dagen met alle 18 fractievoorzitters. Pas later in de formatie komt aan de orde welke partijen samen willen werken in een nieuw kabinet.